parlementariërs van politieke partijen zetels hadden ingenomen die zijn bestemd voor onafhankelijke kandidaten. Een onderwijsassistent uit Huizen zit vast op verdenking van ontucht met zeven jongeren. De meeste slachtoffers zijn leerlingen van een school in Huizen voor slechtziende en blinde kinderen. De man werd vorige maand opgepakt. De politie heeft de ouders van de kinderen gisteren ingelicht. Er wordt nog onderzocht of de verdachte uit Huizen meer kinderen heeft misbruikt. Het weer vanavond geleidelijk droog. Vannacht klaart het op en zijn er wat wolkenvelden. Morgen eerst zon, smiddags opnieuw buien. Het wordt dan 18 tot 22 graden. Dit was het NOS. Dit is Edwin Gerritsen van de AWB. Er staan files van 3 kilometer en langer op de ring van Amsterdam. De A10 Oost richting Den Haag tussen Zeeburg en Duivendrecht. 3 kilometer na een ongeluk. Twee rijstroken zijn daar dicht. Op de A10 West richting Zaanstad voor de Koentunnel 5 op de A10 Noord tussen Knoop het Watergraafsmeer en Schellingwoude 3 kilometer richting Zaanstad. De A13 daarna richting Rotterdam voor Knoop het Kleinpolderplein 3.